Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het een ruim 50 meter lange tunnel heeft gevonden... onder het El Shifa ziekenhuiscomplex in Gaza. Ook zouden er wapens zijn gevonden in een voertuig bij de tunnel. Het leger heeft video's vrijgegeven waarop de vondsten te zien zouden zijn. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Israël zegt al langer dat Hamas vanuit ziekenhuizen zijn terreuroperaties plant en uitvoert... en dat er tunnels onder het El Shifa liggen. Hamas heeft dit altijd ontkend. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn zeker 13.000 Palestijnen gedood... zegt het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid. Het dodental is daarmee in een dagtijd met 700 gestegen. Volgens het ministerie is bijna 70% van de doden vrouw of kind. Het gaat langer duren voor de onderbezetting bij de politie is opgelost. De politie hoopte in 2025 weer op volle sterkte te zijn... maar de verwachting is dat er in 2027 nog altijd een tekort is van 1500 agenten. De capaciteitsproblemen hebben meerdere oorzaken. Er gaan veel politiemensen met pensioen, er is krapt op de arbeidsmarkt... en de politieacademie zit volgend jaar al vol. Daarbovenop wil de politie het totale aantal agenten uitbreiden. De Amerikaanse voormalige First Lady Rosalind Carter is overleden. De echtgenote van oud-president Jimmy Carter leed aan dementie en was al maanden in slechte gezondheid. Juist dit weekend was ze opgenomen in het hospice waar haar man al langer verblijft. Tijdens het presidentschap van Jimmy Carter eind jaren 70 was zijn vrouw zijn belangrijkste adviseur. Haar politieke instinct werd door ingewijden hoger ingeschat dan dat van haar man. En in het Witte Huis werd ze ook wel de co-president genoemd. Rosalind Carter was 96 jaar. Het weer. Er trekt regen over het land. Vannacht wordt het met name in het zuiden en midden droger. Morgen opnieuw kans op buien bij maximaal 11 graden.